Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en China gaan samen proberen om een einde te maken aan verdere rakettesten door Noord-Korea. Dat zei president Obama na gesprekken met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping aan de vooravond van de nucleaire top in Washington. Door rakettesten van Noord-Korea zijn de afgelopen maanden de spanningen tussen Pyongyang en het Westen opgelopen. Na zijn gesprek met Xi zei Obama dat beide graag een kernwapenvrij Koreaans schiereiland zien. Xi beloofde dat China zich houdt aan de nieuwste economische sancties van de VN tegen Noord-Korea. Turkije heeft dit jaar duizenden vluchtelingen teruggestuurd naar Syrië en daarmee internationale regels geschonden. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie zijn het vooral mensen zonder papieren die worden teruggestuurd. PvdA-leider Samson zei in Nieuwsuur dat het in strijd is met alles waar wij voor staan. Hij noemt het een reden om de EU-deal met Turkije op te schorten. Hij vindt dat Brussel de Turkse autoriteiten direct ter verantwoording moet roepen. Het is de bedoeling dat vanaf maandag vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland worden teruggestuurd naar Turkije. In ruil daarvoor krijgt Turkije van Europa miljarden en ook mogen Turken straks zonder visum Europa in. Onderwijssocioloog Jaap Dronkers is overleden, meldt de Nederlandse Sociologische Vereniging. Dronkers was bekend van de beoordeling van scholen. Voor Dagblad Trouw beoordeelde hij jarenlang scholen met een cijfer van 1 tot 10. De laatste editie werd gepubliceerd in de Volkskrant. Dronkers maakte de lijst 17 jaar. Twee jaar geleden stopte hij ermee. De afgelopen jaren was hij hoogleraar aan de Maastricht University. Eerder werkte hij onder meer aan de Universiteit van Amsterdam. Jaap Dronkers was 71 jaar. Het weer vannacht helder, in het noorden kans op nachtvorst. De rest van het land een paar graden boven nul. Overdag droog en zonnig, een graad of 12 wordt het. In het weekend is het zacht met maxima tussen 15 en 20 graden.